ik er wel naar. Maar als het misgaat ben je dubbel de sigaar. Dus trek je jas aan en vergeet het verder maar. Ik wil mijn eigen leven leven. Nee, ik heb genoeg aan mijn eigen kop. Ik heb geen zin me te binden. Tel jouw eenzaamheid bij de mijne op. Wat denk je dan dat de uitkomst is? Waarom ben jij niet weggegaan zo even? Dan had ik jou maar eventjes gemist. Je bent verdomme veel te lang gebleven. Hé, hey, blijf nog maar even.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 Volgens Amnesty International zijn ze vaak in handen van veiligheidsdiensten en worden ze gefolterd of mishandeld. In een rapport van de mensenrechtenorganisatie staat dat gevangenen onder meer met kabels en brandslangen worden geslagen en dat er gaten in lichamen worden geboord. Amnesty schat dat er zo'n 30.000 gevangenen zonder vorm van proces worden vastgehouden. Zo'n 10.000 van hen zijn onlangs door de Amerikanen overgedragen aan de Iraakse autoriteiten. De reddingsbrigade heeft deze zomer opvallend minder mensen uit het water moeten redden. Het waren er ruim 300, zo'n 150 minder dan vorig jaar. Volgens de reddingsbrigade is die daling vooral te danken aan het matige zomerweer. Verder zegt de reddingsbrigade dat voor het eerst in vier jaar minder kinderen werden vermist dankzij een speciale strandcampagne. Daarbij werden polsbandjes aan 200.000 kinderen uitgereikt. In Monaco is een appartement verkocht voor het recordbedrag van 240 miljoen euro. De woning ligt midden in Monte Carlo in het Belle Époque gebouw. Het appartement heeft een oppervlakte van ruim 1600 vierkante meter en is voorzien van een zwembad, een bioscoop, een tuin en uitzicht op de haven. De onbekende koper komt uit het Midden-Oosten. De balansbandjes die door spelers van Oranje tijdens het WK werden gedragen werken niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De voetballers zeiden in Zuid-Afrika dat de polsbandjes extra balanskracht en lenigheid geven. Daar is niets van gebleken, zegt de VU, die de bandjes in opdracht van Tros Radar onderzocht. De balansbandjes werden dankzij de Oranje Spelers een hype. Vorige week oordeelde de reclamecodecommissie dat de reclame van de Nederlandse importeur misleidend is. Het weer geleidelijk overal bewolking en later vanavond in het noordwesten regen. Vannacht regent het in het, regent het, in het hele land. Morgen overdag veel bewolking, regen en veel wind. Het wordt 18 graden in het noorden en 21 in het zuiden.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 Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Lieve help Daan, je verrast me gewoon Ja goed hè, wat gezellig hè. <laughs> ik eh, zat met uh, eh, Schil van Robbie eventjes te kwebbelen. Ja dat weet ik. Over gisteravond. <laughs> dat was niet de bedoeling eigenlijk. Was het bij je gezellig of niet? Nou, daar wil ik eh, wel wat over zeggen, maar niet over oh, eh, microfoon. Goed? Oké, is goed. Doe nou, zo meteen. Wie was dit? Dit, uh, Manfred Mann uiteraard. Blinded by the Light in 1975. Een hele grote hit van Manfred Mann's Earth Band. Een toetsenist uit, geboren in Johannesburg, Zuid-Afrika, in 1940. Wat gaan we vanavond doen? Nou, ik, ik, eh, we gaan vanavond een heleboel originele nummers draaien. Lange nummers. Met name dat woord langer, dat moet je even in de gaten houden. Die eigenlijk bijna nooit gedraaid worden. Bijvoorbeeld het volgende nummer, dat is van Fleetwood Mac, OL. Oh en normaal gesproken hoort hij op de radio part 1, maar wij gaan ook part 2 erbij draaien. En dat soort dingen. Eh, de lange versie van bijvoorbeeld Led Zeppelin, Stairway to Heaven. De lange versie van Bohemian Rhapsody. Eh, dat soort dingen gaan we vanavond voor u doen. En... Eh, ik hoop dat u daarvan geniet. Ik denk dat er een hoop luisteraars zijn die dat eh, wel erg prettig vinden. Het zijn allemaal oude rocknummers en dat soort dingen. En... Eh, laten we zeggen van, laten we het volgende doen dan. We, gaan gewoon een hele gezellige avond van maken. Jawel, zeker. Rubberen Robbie is erbij. Ja. Daan is erbij.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 En Bob Brunning, bas. Dit was uh, eh, OL part 1 en 2. Dat van, met name dat laatste gedeelte, dat hoor je bijna nooit op de Nationale Radio. Wel hier bij CFM, Golden CFM moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is natuurlijk ons programma, dan, Laat ja, zijn. Altijd gezellig, altijd leuk. Goeie muziek, echt goede muziek. We gaan eh, een nummer draaien van uh, Booker T en de MG's. Ja, en daar ben ik altijd heel erg gecharmeerd van. Het is weliswaar over het algemeen instrumentaal, ook dit nummer. Maar het is wel heel erg lekker hoor. Luistert u naar Melting Pot, een nummer uit 1971 en ook weer een heel lang nummer. Ja, ja Joop. Heerlijk hè? Oh man, die kan je gewoon bij wegzwijmelen dan. We gaan hier, eh, we swingen onze pampen uit hier ook. Nou, dat vind ik ook weer overdreven. Ah ja, wel man. <laughs> het is wel lekker. Echt wel. Niet Kom op man. Laten we eerlijk ik, zijn. Ik zie jou swingen hier ja, nou, dat zit wat in eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, dit is muziek met, met het Hammond B3-orgel. En ik, ja, ik ben daar helemaal gestoord van. Ik hou ervan. Het is eh, heerlijke muziek. En ik hoop ook dat eh, uw luisteraar daarvan eh, van geniet. we hebben in ieder geval ons best gedaan om hele mooie nummers uit onze ja, doelgroep te halen. Die heel erg lang zijn. Het volgende nummer, ja, dat kent u vast en zeker. Het is het nummer Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Een nummer eh, opgenomen in 1971 eh, op het eh, LP Led Zeppelin 4. En het staat al, bijna altijd heel hoog genoteerd in de top 1000 van elk jaar. Hier is Led Zeppelin met Stairway to Heaven. vind is dit mooi. is echt gaaf. Ja, hele mooie muziek. Led Zeppelin. Uh, ik ken ook andere nummers van ze. En die wil ik ook nog wel eens een keer voor u draaien. Maar eh, dit is een van de mooiste nummers, denk ik. Stairway to Heaven. Van het album uh, Led Zeppelin nummer 4 uit 1971. Stairway to Heaven. We gaan door met eh, ja, een nummer dat eh, bijna iedereen kent. Het kan ook niet anders. Het heeft jaren nummer 1 gestaan in de top 1000 van bijna alle jaren. Het nummer is eh, Bohemian Rhapsody van natuurlijk van Queen. Een nummer uit 1975. Laten we maar naar gaan luisteren dan. Want dit is echt... dit zingt iedereen mee. Komt ie aan. your eyes, look up to the skies and see.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 <laughs> dat, is, het is klassieke muziek zelfs. maar goed, daar hebben we het vanavond niet over. Dat is, daar is een ander programma voor. Queen, Bohemian Rhapsody uit 1975. Jawel, ook een lekker lang nummer. Het volgende nummer is ook heel erg lang. Het is, zal niet al te bekend zijn bij een heleboel mensen, maar de kenners kunnen het waarschijnlijk wel eh, waarderen. Het is eh, Haitian Divorce, oftewel het Haitiaanse scheiding van Steely Dan, 1973. zeg het maar. Het begint een beetje gezellig te worden, want de heren van het eh, volgende programma... die eh, beginnen een beetje... Knockout ja, kijk, kijk, ze nou staan, ze, stoere boys. Beginnen hier eh, binnen te druppelen. Maar dat is van latere zorg. Ehm, helaas voor jullie zal ik er niet aan luisteren. <laughs> <laughs> muziek is niet mijn smaak, maar dat is weer wat anders. We gaan er door met de nummer. Ja, echt voor de Daanse vader. Eh, eh, oh. niet per se zo uitgezocht, maar hij, ik denk dat hij het eh, geweldig vindt. Het zijn de Temptations, een groep uit 19, ja, we zijn in de jaren 60.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 eruit. Nee, we gaan er nog niet uit. We gaan nog een klein nummertje, een stukje draaien van een eh, heel mooi nummer van uh, Peter Frampton. Eigenlijk is het een nummer van George Harrison, auto opgenomen tijdens het concert van Bangladesh. While My Guitar Gently Weeps, een nummer uit 1975. In ieder geval was het wel het programma weer. Ja. Eh, over twee weken zijn we er weer. Ben jij er dan nog, Daan? Ja, daar ben ik er nog. Godzijdank. Oh. En ik gewoon nu nu schuif